Bij een Nederlandse luchtaanval vielen destijds zeker 70 burgerslachtoffers. Minister Bijleveld van Defensie noemde het vorige week aannemelijk... dat ook andere ministeries dan Defensie op de hoogte waren gebracht van het incident... waaronder het departement van premier Rutte. Dat ligt politiek gevoelig. De politie heeft tot nu toe één tip binnengekregen... over de mishandeling van een treinconductrice op station Breda. Gisteren kwamen bewakingsbeelden van die mishandeling naar buiten. Daarop is te zien dat de conductrice van 63 van achteren... wordt neergeslagen door een man in een wit jek. Ze had hem gecontroleerd in de internationale trein van Brussel naar Amsterdam. En hij had geen geldig kaartje. Door de klap op haar achterhoofd raakte de vrouw bewusteloos. Inmiddels gaat het volgens de politie weer goed met haar. Vanuit Gaza zijn tientallen raketten afgevuurd op Israël. In verschillende steden, waaronder Tel Aviv, is het luchtalarm afgegaan. Mensen worden opgeroepen om vandaag binnen te blijven... en alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Scholen en universiteiten zijn dicht. De beschieting komt na een Israëlisch bombardement in Gaza... waarbij commandant Atta, een prominent lid van de militante strijdgroep Islamitische Jihad, werd gedood. De Palestijnse Hamas-beweging zegt dat zijn dood niet zonder gevolgen kan blijven. Bij een frontale botsing tussen twee treinen in Bangladesh... zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Ruim 40 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend op zo'n 80 kilometer van de hoofdstad Dhaka. De meeste passagiers sliepen nog toen de treinen op elkaar botsten. Het is nog onduidelijk hoe de twee treinen op hetzelfde spoor terechtkwamen. Het weer, buien, vooral in de kustgebieden met hagel, onweer en windstoten. Ook wat zon en vrij veel wind, door ongeveer 7 graden. Ook morgen buien met nu en dan zon en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het staat vast op de ring noord van Amsterdam op de A10 tussen Westpoort en knooppunt Koenplein. De vertraging is een kwartier en dat komt door een ongeluk. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A8 richting Zaandam dicht.